Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen om het vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Het schip ligt nu nog boven ter Schelling. Het wordt verder naar het oosten verplaatst, naar een locatie op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Waarschijnlijk duurt de operatie tussen de 12 en 14 uur. Wanneer het verslepen precies begint hangt af van de rook die vrijkomt door de brand op het schip en het weer. Bij een raketinslag in de Oekraïnse stad Dnipro zijn drie mensen gewond geraakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werd een hoog gebouw geraakt... evenals het pand van de Oekraïnse geheime dienst SBU ernaast. Op beelden is ernstige schade aan de gebouwen te zien. Volgens Oekraïnse media zijn er weinig gewonden gevallen... doordat veel appartementen in de hoogbouw niet bewoond waren. Een paar uur eerder raakten meer dan tien mensen gewond bij een raketaanval in de Zuid-Russische stad Taganrog. De uitreiking van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's, wordt uitgesteld. Reden is de staking van schrijvers en acteurs in Hollywood, melden verschillende persbureaus. Zo'n 1500 scenario-schrijvers legden in mei het werk neer. En in juli kondigde ook de acteursvakbond een staking aan. Ze willen meer inkomsten, betere werkomstandigheden en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Juventus is voor komend seizoen door de UEFA uitgesloten van deelname op het Europese toneel vanwege overtreding van de Financial Fair Play regels. Ze zou volgens de rechter onder andere gesjoemeld zijn met transfersommen. De Italiaanse topclub krijgt ook een miljoenenboete. Het Europese ticket van Juventus schuift door naar Fiorentina... dat afgelopen seizoen de finale van de Conference League verloor van West Ham United.